Clemens Peters met het NOS Journaal. PvdA-prominent Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam... en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Peper was vanaf 1982 16 jaar lang burgemeester van Rotterdam. Daarna was hij enige tijd minister van Binnenlandse Zaken... in het tweede kabinet Kok. Minister Peper is 82 jaar geworden. De Duitse publieke omroep ARD verkeert in een crisis. De leiders van acht regionale ARD-omroepen hebben geen vertrouwen meer in het management van de negende, de RBB, wegens een schandaal. De oud-topvrouw van die RBB, Patricia Schlesinger, moest onlangs opstappen na beschuldigingen van zelfverrijking en nepotisme. De kwestie leidde tot grote woede bij het Duitse publiek en de politiek en tot een onderzoek door de Duitse justitie. Hoewel Schlesinger is afgetreden, willen de andere omroepen niet meer samenwerken met de bestuursleden van de RBB die er nu nog zitten. In de Eredivisie is de wedstrijd Emmen-FC Utrecht geëindigd in een 3-2 overwinning voor de thuisploeg. Eerder vandaag verloor Vitesse ook zijn derde wedstrijd van het seizoen. Tegen Heerenveen werd het 0-4. Fortuna Sittard verloor thuis met 4-1 van Cambuur. Vitesse en Fortuna zijn beide nog zonder punten. Op de EK Atletiek heeft de Nederlandse 4x400 meter vrouwen estafetteploeg goud gewonnen. dat betekent de derde gouden medaille voor Femke Bol. Zij won ook goud op de 400 meter en op de 400 meter horden. De wedstrijd over 25 kilometer open water zwemmen op de EK in Rome is te ontaard in totale chaos. De wedstrijdleiding leek de draad volledig kwijt. De race werd uiteindelijk gestaakt vanwege de zware omstandigheden en er werden geen winnaars aangewezen. De wedstrijdleiding bood de atleten uiteindelijk excuses aan omdat ze vier uur voor niets hadden gezwommen. Het weer. Het blijft droog. Vannacht temperatuur rond de 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal een bui. Het wordt dan een graad of 23.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 Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. to me. Cause that new Bad Bunny uh. made a bad girl out me. Give me that reggaeton, give me party, party. One for my life on pause cause the paparazzi. Come here, kiss it fresh, baby, touch my body. Oh, boy, if you post some shit on your story, gotta watch my back. I'm not just anybody. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Ah, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus.